PSV nu aan kop in zijn groep. In Pool K staat FC Utrecht gedeeld tweede, na het derde op een volgende gelijkspel. In Utrecht werd het 1-1 tegen Steaua Boekarest. De Utrechters stonden in de tweede helft een tijdje op voorsprong, maar een kwartier voor tijd maakte Schut een eigen doelpunt.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 De geschorste FIFA-official Adamu ontkent dat hij is omgekocht. De Nigeriaan werd deze week samen met een bestuurder uit Tahiti geschorst door de Wereldvoetbalbond. Onderzocht wordt of de twee als lid van het toewijzingscomité voor de WK's van 2018 en 2022 hun stem wilden verkopen. Adamu spreekt de beschuldigingen met kracht tegen. Hij zegt dat hij het onderzoek van de FIFA wel steunt, omdat hij wil weten waar de speculaties vandaan komen. Een uitbraak van vermoedelijk cholera heeft in Haiti tenminste 135 mensen het leven gekost. Dat melden de lokale medische autoriteiten. De slachtoffers sterven door uitdroging als gevolg van ernstige diarree die waarschijnlijk door cholera wordt veroorzaakt. Meer dan 1500 mensen hebben zich met ziekteverschijnselen bij de overvolle ziekenhuizen gemeld. Ziekten kunnen zich gemakkelijk verspreiden via water en voedsel... doordat honderdduizenden mensen nog altijd in tentenkampen wonen... na de zware aardbeving in januari. Daarbij kwamen zeker 250.000 mensen om. In Rotterdam is vanavond met speurhonden gezocht in het appartementencomplex dat gistermiddag deels is ingestort. De politie wilde er zeker van zijn dat er niemand meer onder het puin ligt. De arbeidsinspectie, de politie en het openbaar ministerie zijn een onderzoek begonnen. Bij het instorten van het complex in aanbouw raakten gistermiddag zes bouwvakkers gewond. Drie van hen liggen nog op de intensive care.